2 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Premier May krijgt te maken met een paleisrevolutie, melden diverse Britse media. Zeker elf ministers zouden van plan zijn om haar af te zetten... en een interim-premier aan te wijzen die de brexit verder moet afhandelen. Daarbij wordt May's vicepremier Liddington genoemd... maar ook milieuminister Gove en minister van Buitenlandse Zaken Hunt. May wordt gezien als onhandig met haar herhaalde poging... om haar brexit-akkoord door het parlement te loodsen. Honderdduizenden Britten gingen gisteren in Londen de straat op... om te protesteren tegen de brexit. Ze eisen een nieuw referendum. In Maastricht is gisteravond een stuk van de stadsmuur langs de Sint-Pieterskade ingestort. De stenen vielen in, naastgelegen, in een naastgelegen vijver. Niemand raakte gewond, hulpdiensten hebben de omgeving afgezet. De stevigheid van de rest van de muur wordt nu onderzocht. Wat de instorting heeft veroorzaakt is niet bekend. Voor de kust van Noorwegen is een cruiseschip in de problemen gekomen. De motoren van het schip, met aan boord 1300 mensen, waren uitgevallen. Noorse media melden dat 10 mensen gewond zijn geraakt, van wie drie ernstig. Het cruiseschip zond gistermiddag een noodsignaal uit... toen het door de westerstorm op de Noorse kust dreigde te lopen. Inmiddels zouden meerdere motoren weer zijn opgestart. En een kapotte roltrap bij het metrostation bij Disneyland Parijs... zorgde gisteravond korte tijd voor paniek onder bezoekers. De geluiden deden aan ontploffingen en geweerschoten denken. Attracties, winkels en restaurants sloten hun deuren. Mensen moesten binnenblijven. In de massahysterie waar volgens de Franse autoriteiten even sprake van was... zijn enkele mensen gewond geraakt. Maar het ging dus om een kapotte roltrap. Van een bedreigende situatie was volgens de autoriteiten geen sprake. En dan het weer. Het is bewolkt met in het zuiden vannacht minima rond 5 graden. In het noorden opklaringen en kans op mist en vorst aan de grond.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 Feeling cool in my youth, I'm asking, does anyone remember how we did it back then? Oh. what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love. Oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. shoulders. Tell me what you see. shoulders. Tell me what you see. Gonna shake, throw it away in the dirt under me, yeah. Gonna shake, throw it away in the dirt, yeah.